mooier dan de Venus van Milo, van Milo, van Milo. Met jouw figuurtje van maar net 60 kilo, zet jij die hele Venus mooi in de kou. Jij bent veel mooier dan de Venus van Milo, van Milo, van Milo. Met jouw figuurtje van maar net 60 kilo Ben jij voor mij precies de ideale vrouw De Venus van Milo wordt zo vaak geroemd. Wat zou daaraan toch zo bijzonder zijn? En zij wordt in zoveel boeken genoemd als de vrouw met de ideale lijn. Maar als ik haar dan op een foto zie staan, zie ik een beeld van steen. Dan kijk ik toch liever mijn vrouwtje eens aan en zeg haar dan meteen. Jij bent veel mooier dan de Venus van Milo, van Milo, van Milo. Met jouw figuurtje van maar net 60 kilo Zet jij die hele Venus mooi in de kou Jij bent veel mooier dan de Venus van Milo Van Milo, van Milo Met jouw figuurtje van maar net 60 kilo ben jij voor mij precies de ideale vrouw. De Grieken die waren verzot op die meid, waarom nee dat begrijp ik werkelijk niet. Voor mij is die Venus finaal uit de tijd, ook al zeggen alle mensen wat een griet. Want als ik haar zo op een foto zie staan, zie ik een beeld van steen. Dan kijk ik toch liever mijn vrouwtje eens aan en zeg haar dan meteen: Jij bent veel mooier dan de Venus van Milo, van Milo, van Milo. Met jouw figuurtje van maar net 60 kilo zet jij die hele Venus mooi in van maar net 60 kilo. Ben jij voor mij precies de ideale vrouw?